Wat je wel heel goed ziet is eh, de dynamiek, zeker in GT4, tussen die auto's. Dat valt hier zo makkelijk op nu, dat, dat een Porsche meer van zijn banden vergt dan een BMW. En eh, dat zijn wel hele mooie details die, die mm, als je dat gaat begrijpen, je ook wel weer in je commentaar veel beter gaat, eh, naar voren gaat helpen. Dus daar ben ik wel erg ik word er wel beter van. Ja, nog even terug eh, je commentaar. Eurosport en hier op het circuit. Hier heb je veel meer inzicht, overzicht op hetgeen wat gebeurt. Hè? Want we lezen wel eens op uh, verschillende autosportforums. Ah, de commentaar is niks, daar en zus. Maar verklaar eens waar jij op mag kijken om een verslag te doen. Ja, maar die fora was voordat ik er was natuurlijk. dat stellen we bij... Ik heb het niet over jouw eh, naam, maar nee, nee maar, maar, je weet wel hoe ik het bedoel. Dat, dat je even uitlegt van, ja, dat jullie eigenlijk maar over heel beperkte middelen beschikken om toch het verslag te moeten doen. Je hebt een schermpje van uh, eh, 20 bij 20 en dat is het. En als je geluk hebt, uh, live en dat is het. Dus eh, daar moet je het mee doen. Dus, ik ga naar de toren. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, zo ga je zien. Dit was Pits en Perrok voor Pinkster Races 2009. Het raceprogramma voor het komende eh, maand juni ziet er als volgt uit. Op 7 juli de DRT Super Race Weekend. Tussen 12 en 14 juni de Masters of Formula 3. En we maken ons ook al op voor 19 juli de DTM. Pits en Paddock wordt gemaakt door Jaap Koper, Willem van Densen en Anders Ambergen.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 Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. Bij 5000 mensen lukte het om hun direct een andere baan te bezorgen. 38.000 mensen kregen ander werk na een paar maanden werkloos te zijn geweest. In de mobiliteitscentra werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en werkgevers samen... om personeel dat werkloos dreigt te worden aan een baan te helpen. In totaal zijn er nu in Nederland 33 van die mobiliteitscentra. Die werden eind vorig jaar opgericht toen duidelijk werd dat het slechter gaat met de economie. In Amsterdam wordt vandaag de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Cohen en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld... zullen rond 11 uur vanochtend een krans leggen bij het Nationaal Monument Slavernij Verneden in het Oosterpark. De herdenking vindt voor het eerst plaats onder de naam Ketikoti Festival... het feest van de gebroken ketenen... en is ook groter van opzet dan voorgaande jaren. Nederland schafte als een van de laatste Europese landen de slavernij af op 1 juli 1863. Venezuela heeft het vermoedelijke hoofd van de Siciliaanse maffia uitgeleverd aan Italië. Maffiabaas Salvatore Micheli werd anderhalve week geleden opgepakt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij had plastische chirurgie ondergaan om zijn identiteit te verbergen. De Italiaanse politie was naar hem op zoek sinds 2001, toen hij na een veroordeling op de vlucht sloeg. De 63-jarige Micheli was een van de belangrijkste contactpersonen tussen de maffia in Italië en Zuid-Amerikaanse drugskartels. Michael Jackson wordt opgebaard op zijn landgoed Neverland in het zuiden van Californië. Daar kunnen fans vrijdag afscheid nemen van de popster. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Randy Phillips, de man die de concerten van Michael Jackson organiseerde... heeft op Sky News gezegd dat de uitvoeringen toch door kunnen gaan.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 Eh, wij hebben net ons een beetje onze grip gespuit op dit weer, want wat is het fucking warm. Nou, niet alleen wat weer geloof ik, maar... Uh... Nou. Jezus, wat een weer hier, jongen. Het is echt warm. Ik smelt hier van deze stoel af. Wacht, mijn hand zit vastgeplakt aan de tafel. Echt, we, kunnen, eigenlijk beter wat dames uitnodigen, want ze worden hier vanzelf nog. <laughs> Jezus. Nee, het is, ja, ik, ik vind het echt warm. Heel warm, ik kan er niet tegen. Het is minimaal 10 graden koeler. En dan heb je altijd van die Nederlanders die zeggen, is dan is het weer te warm, dan is het weer te koud. Nou, bij deze is het te warm, maar mij hoor je niet zo snel zeuren dat het te koud is hoor. Nou, mij hoor je heel snel zeuren dat het te koud is. Ik vind deze warmte wel lekker, maar eh, de airco die is hier ook verdwenen. Niet opgevallen? De airco, dat is... We hadden hier vroeger een airco. dat is een airco, toch? Nee, dat is een ventilator. Ja, oké even voor, hun, voor jullie. Het is een slaapkamer. Ja, dit, is een slaapkamerformaatkamer. Een heel erg grote ruit in de muur. Waar je heel veel zon door opvangt. En er staat hier een, een, een, een ventilatortje van het formaat beschrijft Dat is Nou, het is een eh, soort van eh, cd... Eh, wat je bij zo'n zo ja, zo, box, zo'n hele dunne lange box, met cd's erin, dat zo lijkt. Daar lijkt het op. Maar cd's eh, wel, ja. Ja, het is alleen dan nog kleiner. Het blaast een heel klein beetje, maar ik voel het niet. De deur staat open, nog een deur staat open. Een raam kan niet open, dus we moeten hem eruit neppen. Dat kunnen we ook doen. Dat kunnen we ook doen, maar dan denk ik niet dat hij terug hoeft te komen. <laughs> en het is hier warm, jongen. Het lijkt, eh, volgens mij is het hier 35 eh, graden minimaal. Wij staan hier te smelten. Ja, zeker weten. En daarom draaien we even een ijsnummer. En dat is Metallica met Trapped on the Rise. En dat moet hij wel doen, want wij hebben altijd een beetje last van logic. Kijk, daar is hij, dames en heren, daar is hij. We gaan door. We zijn begonnen. Alternative FM. dat was eh, Xavier Rudd met Food in the Belly. En daarvoor Metallica natuurlijk met Trapped on the Rise. Want dat wil ik wel zijn. <laughs> Jezus, wat een warmte. Jezus, ja. Het is eh, niet meer eh, gezond dit. En mag ik één applaus voor het sms'je wat Marcus net kreeg? We krijgen een ergo. De volgende ergo is onderweg. Ja. Heilig, jullie... Gewoon, gewoon, eindelijk, verkoeling hier ook. IJs, eindelijk. Hé, hey, voel je dat? Wat? Koude wind. Koude wind? Dat ding. Nee. Jawel, ik voel hem. Het is niet normaal. Ik glibber hier al nog van mijn stoel af. Weet je wat ook zo plakkerig wordt trouwens dit weekend? Rock Werchter. Dat is dit weekend. In, eh, in, in eh, Turnhout eh, of Torhout Werchter in, in België. Daar is Werchter nu aan de gang. De eerste dag is nu bezig. En daar is het één plakkerige bende heb ik al, heb ik al van meerdere bronnen vernomen. De grote dat kan ik me voorstellen met deze hitte. Ja. Oh. Vanavond op Kings of Leon in Ahoy. Nou, dat is ook een plak zo, hoor. Ken je Kings of Leon nog wel of niet? Ja, alleen mijn hersenen werken iets langzamer in deze hitte. Ja, dat begrijp ik, ja. Jou volgens mij ook, ja. Eh, nou. jou net aan. Eh, ja, ik moest even inkomen, maar... Ehm, even inkomen heet dat, ja. System of a Down heb ik gezien af, een paar jaar geleden in Ahoy, 2006. En dat was ongeveer ook in juni. Ook ongeveer eind juni, begin juli. En het was ook zo warm, jongen. Warm. Warm? En het zweten, jongen. Zweten. Echt. Wauw. En dat hebben ze vanavond ook weer, denk ik. Weet je wat ik nou niet zou willen wezen? Bij echt een Sex on Fire. <laughs> concert, concert van de Bouncers of zo, weet je wel? Waar ze nu echt helemaal staan te zweten. Ja, maar toen was het ook warm. Maar dat was ook een warme dag. Dat is ongeveer die, die broeierigheid krijg je dan. Dat iedereen ongeveer het zweet van iemands kop afloopt. De mascara van iedereen uitloopt. Ja, en dat iedereen op die vloer staat te glibberen. Nee, daar zit ik op te wachten. Nou ja, eh, het is leuk. Het is echt leuk. Nee, nee, nee. Nee? Nee, dat, is niet mijn stijl.nl. Dat is geen, geen stijl.nl? Oké. Dat is niet mijn stijl.nl. En trouwens over concerten gesproken. Weet je wie er ook komen naar Nederland? In oktober. Als het weer lekker koud is. Nou, nou. Nou, nou, nou, nou, nou. Deze gasten komen. En ze worden wel eens genoemd de Dubliners. Oh, jezus. Mag je me aanzetten hoor. a bit of better order for the singers here. Thank you. I've been a wild rover for many a year, and I've spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold in great store, and I swear I will play the wild rover no and it's no name never, no name never, no more will I play the wild rover. No never, no more. I went into an alehouse that I used to frequent, and I told the landlady me money was spent. I asked her for credit, but she answered me nay. Such a custom as yours I can get any day, and it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never. And I took from my pocket a handful of gold And on the round table it glittered and rolled Well, the landlady smiled as she served me the best What I told you before, sure, was only in jest And it's no name never No name never no more Will I play the wild rover. No, never, no more. I'll go back to my parents, confess what I've done, and I'll ask them to pardon their prodigal son. And when they forgive me as oft times before, then I swear I will play the wild rover no more. And it's no name never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never, no more. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the wild rover. No, never. time I darkest hour never comes in the night. You can sleep with the We zijn aan het glibberen. Glibberen radio. Glibberen met luisteraars. Hey, dit was Pop Evil met Hero. Gedraaid door onze grootste vriend Marcus. Want ik was eventjes kolen halen. En toen had ik mijn portemonnee. Staat er lekker voor lul in die winkel. Nee, ik was er nog niet. Ik liep echt op straat. Doe, Hey, ik ben mijn portemonnee vergeten. Toen moest ik weer teruglopen. Ja. Ja, nou, dan zit ik hier. Dus. Hey, eh, wat heb je nog meer gedraaid in mijn absentie? nou, ik ben begonnen met Chairlift, Bruisers. Dat is zo van de indie pop. Uh, eh, dat, eh, misschien heb je het gehoord op uh, eh, 3FM, dat nummer een keer. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Ja, daar heb ik het van afgestolen namelijk. Ja, het is een, ik vind het wel een briljant nummer. Net als La Roche met Bulletproof. La Roche? Bulletproof. Zeg helemaal niks. Dat is ook leuk. Gaan we straks draaien. Hartstikke fijn. Ik heb ook een leuke plaat. Heb ik ook op 3FM ontdekt. Super gaaf. Heet Spinvis. Ken je dat? Spinvis. Ja? Ken je ook die wespen op de appeltaart? Ja. Nou, hier komt hij. stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera! Of hoe het nou toch verder moet met mij En de dag is kort En de dag is lang S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang En ik doe precies wat de dokter zegt Goed je groente eten en niet te laat de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. En de wolken gaan voorbij, vaarwel, vaarwel. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw. Ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en veertien uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Ze is zo stil, we drinken thee, het is al laat. Ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht. Naar het einde van de nacht. Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. En ook niet hoe het nou verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. vind alles best. De meneer van Ouwenaar zit alle dingen try to try to break me You wanna break me bit by bit That's just part of it